Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De ministerraad heeft ingestemd. Ook al is de helft van die huizen eigenlijk veilig genoeg. De Mijnraad adviseerde gisteren de versterking toch door te laten gaan... omdat dit eerder aan de bewoners is beloofd. Minister Wiebes zei na afloop van de extra ministerraad... dat woningcorporaties, gemeenten, provincies en de landelijke overheid... samen de huizenversterking gaan betalen. Het Europarlement geeft voorlopig geen openheid over de onkostenvergoedingen die de parlementariërs krijgen. Het dagelijks bestuur van het Europees Parlement heeft voorstellen daarover verworpen. Naast hun salaris krijgen Europarlementariërs iedere maand een onkostenvergoeding van 4400 euro. Het is onduidelijk waaraan het geld, in totaal 40 miljoen euro per jaar, wordt besteed. De meeste Nederlandse Europarlementariërs zijn voor meer openheid, maar er zitten geen Nederlanders in het dagelijks bestuur van het parlement. Een Britse verpleegkundige is opgepakt voor de moord op acht pasgeboren baby's. Ook wordt ze verdacht van poging tot moord op zes andere baby's. De politie doet al ruim een jaar onderzoek naar de dood van in totaal 17 baby's... op een ziekenhuisafdeling van te vroeg geborenen in het noordwesten van Engeland. Op de afdeling werden in dezelfde periode ook 15 pasgeborenen ernstig ziek. Wat er precies is gebeurd met de slachtoffertjes is nog onduidelijk. Joachim Leu blijft aan als bondscoach van Duitsland... ondanks de vroege uitschakeling op het WK in Rusland. Dat meldt de krant Bild. Leu staat onder contract tot en met het WK in Qatar over vier jaar... maar na de recente pijnlijke nederlagen kreeg hij veel kritiek. Vier jaar geleden werd Leu met Duitsland nog wereldkampioen. Het weer, is bijna overal zonnig. Alleen in het uiterste noorden is er kans op wolken vanaf zee. Het is 20 graden op de Wadden en landinwaarts kan het 29 graden worden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.